Lot met het NOS Journaal. De Russische luchtmacht heeft verschillende doelen van de rebellen in de Syrische provincie Idlib onder vuur genomen. Het is een vergelding voor het neerhalen van een Russisch vliegtuig. De opstandelingen hadden de piloot erna doodgeschoten. Bij de vergeldingsactie zijn volgens het Russische ministerie van Defensie 30 rebellen gedood. Fotograaf Chris Keulen heeft de zilveren camera gewonnen. Dat is de belangrijkste Nederlandse prijs voor fotografen. Hij wordt gelauwerd voor zijn reportage Kwetsbare Liefde... over een man die thuis zorgt voor zijn dementerende vrouw. De jury noemt het een bijzondere en intieme serie... en ook wilde de jury het maatschappelijk belang van dit verhaal bekronen. De zilveren camera wordt sinds 1949 toegekend aan een Nederlandse fotograaf... die de beste persfoto of serie van het jaar heeft gemaakt. In de scène bij het Franse plaatsje Méricourt drijft zo'n 250 ton rotzooi voor de sluis. Oorzaak is het hoge waterpeil in de rivier. Dat stond eerder deze week bijna 6 meter hoger dan normaal. In Parijs werden honderden mensen geëvacueerd. Het water stroomt nu langzaam weg en al het afval drijft mee. Het gaat om zo'n 8 vierkante kilometer afval van op sommige plekken wel een halve meter dik. Voetbal, Heracles Almelo tegen ADO Den Haag is geëindigd in gelijkspel. Het werd 1-1 in Almelo. En eerder vanavond boekte PSV een overtuigende overwinning. Tegen Pek Zwolle won de ploeg in eigen huis met 4-0. Luc de Jong wist drie keer te scoren en Brenet maakte het laatste doelpunt. En SC Heerenveen won vanavond thuis met 1-0 van FC Twente. Het weer dan nog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en de min 3 graden. Het kan lokaal glad zijn. Het is overwegend bewolkt, er kunnen wat winterse buien vallen. Ook morgen is er veel bewolking met kans op wat winterse neerslag.